Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee verdachten van de aanslag in Parijs gijzelen nu enkele mensen in een bedrijfsgebouw. De politie en speciale eenheden zijn bij het pand in het dorp Damartin-Anguel... een paar kilometer van het vliegveld Charles de Gaulle. De verdachte broers hebben vanochtend een auto gestolen. Dat gebeurde rond tien over half negen. Een ooggetuige herkende hen van de foto's die waren verspreid. Ze reden weg en de politie ging erachteraan... en dat leidde tot een schietpartij over en weer. Daarna gingen de mannen een bedrijfspand binnen... waar nu dus een gijzeling aan de gang is. Tweede Kamerleden willen weten waarom het kabinet luchtvaartmaatschappijen niet meteen heeft gewaarschuwd nadat Oekraïne had laten weten dat het luchtruim onveilig was. Uit een brief van het kabinet blijkt dat Oekraïne kort voor de ramp met vlucht MH17 de Nederlandse regering had gewaarschuwd. Dat gebeurde nadat er een vrachtvliegtuig was neergehaald. Het kabinet legt in de brief niet uit waarom het de luchtvaartmaatschappijen daarover niet heeft geïnformeerd. De brief is een antwoord op vragen van CDA en D66. CDA-kamerlid Omtzigt zegt dat de helft van de vragen niet is beantwoord. De partijen willen daarom meer opheldering van het kabinet. De storm heeft voor zover bekend niet geleid tot grote verkeersproblemen. Volgens de ANWB was het een rustige ochtendspits. Er waren een paar ongelukken, maar die werden niet veroorzaakt door het slechte weer. Vooral in het noordwesten van het land had het verkeer last van zware windstoten. Ook de rest van de dag en morgen worden zware tot zeer zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft daarom code geel voor gevaarlijk weer afgekondigd. In Memphis is het allereerste plaatje van Elvis Presley geveild. De ballad My Happiness bracht 250.000 euro op. Elvis nam het plaatje op toen hij 18 was. Het belandde destijds bij een vriend omdat de zanger zelf geen platenspeler had. Een nichtje kreeg het onlangs in handen en besloot het op Graceland te laten veilen. Het weer, een onstuimige ochtend met windstoten en aan zee kans op storm, windkracht 9. Vanmiddag neemt de wind af en breekt even de zon door, maar later gaat het weer regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Ook morgen is het onstuimig, wisselvallig en zacht.